uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Japan zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen door de orkaan Jebi. Tenminste 150 mensen raakten gewond. Door het natuurgeweld zaten ruim anderhalf miljoen huishoudens urenlang zonder stroom. Ruim 700 vluchten werden geannuleerd. De orkaan ging vanochtend Nederlandse tijd aan land op het zuidelijke eiland Shikoku en trok naar het noorden. Honderdduizenden mensen waren uit voorzorg geëvacueerd. Het noordelijke eiland Hokkaido heeft nu nog last van regen en veel wind. Jebi is de krachtigste orkaan die Japan treft in 25 jaar. De politie heeft in een huis in Rotterdam wapens en drugs gevonden... nadat een Schiedammer zichzelf in het huis had verwond en de hulpdiensten belde. De man van 31 had zichzelf per ongeluk in zijn hand en been geschoten. Toen agenten het Rotterdamse huis doorzochten... vonden ze een tweede vuurwapen, een handgranaat, een kilo ecstasypillen... en twee kilo amfetamine. De Schiedammer ligt in het ziekenhuis en is aangehouden. De politie onderzoekt waar de drugs en de wapens vandaan komen... en wat de man ermee te maken heeft. Op het US Open tennistoernooi is titelverdedigster Sloane Stevens uitgeschakeld. Ze verloor in twee sets van Anastasia Sevastova uit Letland. Die staat nu voor het eerst in haar carrière in de halve finales van een Grand Slam toernooi. Door de uitschakeling van Sloane Stevens zit er nu nog maar één top 10 speelster in de US Open. Dat is Carolina Pliskova. Ze speelt vannacht tegen Serena Williams. De doelman van FC Twente, Joël Drommel, mag van de KNVB twee wedstrijden niet spelen... omdat hij heeft geweigerd voor Jong Oranje uit te komen. Drommel wees de uitnodiging af omdat hij zich liever op zijn club richt... maar dat is tegen de FIFA-regels. Daarom mag Drommel niet voor FC Twente uitkomen... in de periode dat hij bij Jong Oranje had moeten spelen. Jong Oranje speelt donderdag tegen Engeland... en volgende week dinsdag tegen Schotland. Drommel mist daardoor de clubduels tegen Top Os en FC Dordrecht.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 If you're feeling thirsty, come on, take a sip. Cause you know what I'm serving. No. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swallow, la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah.